12 uur. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar misstanden bij de landelijke eenheid van de politie. NRC schreef gisteren dat medewerkers geen vertrouwen hebben in de leiding van de eenheid... vanwege machtsmisbruik en vriendjespolitiek. De vertrouwenscrisis zou de bestrijding van de georganiseerde misdaad in gevaar brengen. Politievakbonden hadden aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek. D66 zegt dat Nederland alles op alles moet zetten... om de twee teruggestuurde IS-vrouwen te berechten... voor de verschrikkelijke misdaden die ze hebben begaan. De twee vrouwen van 23 en 25 werden teruggestuurd door Turkije. Ze zijn op Schiphol opgepakt op verdenking van deelname... aan een terroristische organisatie. Een van hen had ook twee kinderen van drie en vier bij zich. Die zijn overgedragen aan de kinderbescherming. Een van de vrouwen was de Nederlandse nationaliteit al ontnomen. De VVD vindt dat dit ook bij de andere vrouw moet gebeuren. Het eerste tv-debat tussen de Britse politieke leiders Boris Johnson en Jeremy Corbyn heeft geen duidelijke winnaar opgeleverd. De voormannen van de Conservatieven en Labour namen het voor het eerst deze verkiezingscampagne live tegen elkaar op. Labour-leider Corbyn werd aangevallen op zijn onduidelijke standpunt over de brexit. Johnson kreeg het verwijt niet altijd de waarheid te vertellen. Het Nederlands elftal heeft het afsluitende EK-kwalificatieduel met 5-0 van Estland gewonnen. Giorgino Wijnaldum maakte meteen na zijn eerste doelpunt... samen met Frenkie de Jong aan de zijlijn een statement tegen racisme... naar aanleiding van de gebeurtenissen bij Den Bosch Excelsior zondag. Oranje eindigt op de tweede plaats in de groep. Duitsland won met 6-1 van Noord-Ierland en is groepswinnaar. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Ook kan er mist ontstaan en kan het lokaal glad worden. Overdag is het vooral in het noorden waarschijnlijk nog lang mistig. Elders breekt in de loop van de dag de zon door.